heeft Stone valse verklaringen afgelegd in het onderzoek naar Russische bemoeienis... met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zou ook hebben gelogen tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden... over contacten met een niet nader genoemde organisatie... waarvan wordt uitgegaan dat het Wikileaks is. Stone spreekt alle beschuldigingen tegen en noemt zijn arrestatie politiek gemotiveerd. Amsterdam gaat moskeeën en andere islamitische instellingen extra beveiligen, schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Volgens haar is het risico op een aanslag reëel vanwege een verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen. Ze zegt dat er snel veiligheidsmaatregelen worden genomen, maar schrijft er niet bij om welke instellingen het precies gaat. Leden van de partij Alternatieven voor Duitsland zijn geweerd van een herdenking in Boegenwald. Dit was het grootste concentratiekamp op Duitse bodem in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de herdenkingsstichting wilden de AFD-leden die naar de herdenking wilden komen... geen afstand nemen van uitlatingen van hun partijleiding. Zo noemde de AFD-leider in de deelstaat Turingen in 2017... het Holocaust-gedenkteken in Berlijn een monument van schande. Alle winkels van computerketen MyCom zijn per direct gesloten. Het bedrijf achter de winkel KijkUp heeft faillissement aangevraagd. MyCom had 70 mensen in dienst. In een persbericht op de site staat dat het huidige businessmodel achterhaald is. De toekomst van fysieke winkels ligt volgens de algemeen directeur vooral in de service en dienstverlening. Het weer trekken bij over het land. In het noordoosten nog sneeuw of ijzel. Daar kan het glad zijn. Verder loopt de temperatuur langzaam overal op tot boven nul. Morgen bewolkt en vooral in het oosten en noorden enige tijd regen of motregen.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 We can't wait to hold you and rock you to sleep in your rocking chair. Before you know it, you'll be standing back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.